Zeven uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Zweden zijn voor de eerste keer sinds 11 maart geen coronadoden gemeld. Wel wijst het ministerie van Volksgezondheid erop dat er vaak in het weekend een vertraging zit in de registratie van het aantal slachtoffers. Daardoor zijn het afgelopen etmaal mogelijk wel coronapatiënten gestorven, maar is dat nog niet formeel gemeld. In Zweden zijn bijna 4400 mensen aan het virus overleden en ruim 37.000 besmettingen gemeld. Toch koos het land ervoor om geen strenge coronamaatregelen te nemen. Zo bleven scholen de afgelopen week gewoon open. Anderhalve meter afstand houden was wel verplicht. Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de IC is afgelopen 24 uur gedaald met 11. Het zijn er nu 159. Er liggen ook nog 544 andere patiënten met coronaklachten in het ziekenhuis, maar niet op de intensive care. Het aantal, totaal aantal ziekenhuisopnamen vanwege corona steeg met 8. Het aantal sterfgevallen met 5. Ondanks thuiswerken vanwege de coronacrisis neemt het Openbaar Ministerie steeds meer rijbewijzen in beslag. Dat gebeurt niet alleen op de snelweg, maar ook op andere wegen zoals in de bebouwde kom, zegt de landelijke verkeersofficier tegen de NOS. De aanleiding is alcoholgebruik en ook steeds meer snelheidsovertredingen. In 2016 nam het OM ruim 14.500 rijbewijzen in beslag. Vorig jaar waren dat er bijna 16.000. De Israëlische minister van Defensie, Gans, heeft excuses aangeboden... voor de dood van een verstandelijk beperkte Palestijn. Die werd gisteren in Oost-Jeruzalem doodgeschoten door de politie. Agenten dachten dat hij gewapend was en hij luisterde niet naar bevelen. Na de dood van de Palestijn gingen enkele honderden mensen uit protest de straat op. In Rotterdam worden drie parken tijdelijk s'avonds en s'nachts gesloten om overlast tegen te gaan. Burgemeester Abu Taleb heeft dat besloten na overleg met de politie. Volgens de burgemeester is de maatregel nodig vanwege de te grote drukte en incidenten gisternacht. In een van de parken in Rotterdam-Blijdorp is daarbij ook geschoten. Het weer vanavond en vannacht is het tamelijk helder.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 Ja, dat dacht ik al. <laughs> Want eh, hè, je houdt je mond nooit. Eh? <laughs> nee, dat was een gouden ouwe. Eh, hierna draaien we straks nog een nummertje. Uh, straks... Nee, je niet. En na dat nummertje komt jouw top 5. Oh, oh, oh. Nee, gedraag. Yes, joh. En dan komt jouw top 5. Thomas. <laughs> jongen, jongen, jongen. Nou ja. Oké, ja. Ja, oké, fijn. Wat, eh, eh, wat, eh, wat heb je? Welk nummer? ben <laughs> je helemaal aan het doen, Thomas? Ik vraag welk nummer je klaar hebt staan. Ja, die ga ik dan instarten. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw muziekkeuze. Ja, perfect. ja. <laughs> Dit is Rehab, X en Attach a Glass. Het All Around the World. Meen la la la la la.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 Dat was hem. <laughs> Oh. Toen was het nummer in ene afgelopen. Komt er van op. <laughs> Ja. Nou, dat was uh, Rehab met Around the World, La La La La. En, eh, is ook een oude classic, hè? Het is een oude classic in een nieuw jasje. Eh, ja, precies. Precies dat. Klinkt goed. Ja. Goed nummertje. En dan zijn we weer aan de tijd gebroken. Mijn top 5. Jouw top 5. Ja. Ja, ja, ja. ja. Wat is jouw eerste top 5? Leg hem uit. Lucas en Steve. Lucas en Steve. Met letters. Dat is perfect. Heb je wat over hem te vertellen? Ehm, nou ja, we hadden net ook uh, eh, een nummertje van Lucas en Steve. Oh ja, dat is waar. Dus, eh, <laughs> hier is eh, Lucas en Steve en Letters.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 So cheers to us and why. useless, but we're useless. Nobody does a tragedy like you and me. Cause we're ruthless, cause we're ruthless, cause we're ruthless. And the only thing we had in common with each other was destroying everything we ever touched. So cheers to us and what Keigo. Oh, was dit met Broken Glass? Ja, Keigo oh, is een, uh, een, eh, een jonge man uit 1991 eh, uit Singapore. Ehm, woont inmiddels in Noorwegen. Ehm, veel bekend. laatste tijd veel grote hits ook gemaakt. Hij is ook bekend geworden door een, een, soundtrack die hij had gemaakt in de film The Hobbit. Oké. ik weet niet, kijk jij een beetje Hobbit of zo? Ben je daar een beetje van? Nee, verder niet. Nee, ik, eh, alleen eh, ja, één keer heb ik hem gezien op, eh, op Netflix. Ja, ik, had ik kan ja, Dat was één keer en dan heb ik hem nooit meer gekeken. En, hoe, vond je het? Hmm, niet mijn ding. En het nummer? <laughs> Dit nummer vond ik wel leuk. Ja? Ja, zeker. Goed uitgekozen. Zeker. En dan ehm, nummer drie. Daar heb ik Oxygen staan. Van, nummer drie. Dia. <laughs> van Win, Ona ook. Win, Winona ook. Winona ook. hele stomme naam. Hij eh, komt ook uit Zweden. Oké. Net als uh, Avicii. Dus ik hoop dat je eh, dat een beetje... Ik vind een beetje die stijl ook. Ja, een beetje hetzelfde veld, beetje, ja. hetzelfde beat, hetzelfde vibe. Wel, wel is waar niet als DJ zijn, maar als zangeres, zeg maar. Oké. Maar het heeft wel, ik vind het wel wat er van weg hebben. Nou, dan gaan we naar luisteren. Um, Oxygen, Manwana Oak en Robin Schultz. Passion makes me paranoid. Jealousy can make you blind. Looking hard for something wrong. But trouble such as trouble finds. I need you like oxygen. Tie you to me, breathe you dat was mijn nummer twee. Ja. Oh. Wat eh, vond je van mijn nummer twee? Want ik zag je wel lekker dansen. Ik vond hem wel lekker. Ik, eh, lekker dansig. Uh, Ook een eh, beetje zomers, denk ik. Ja, een beetje lekker met een vuurtje erbij. Never let me down. En misschien al voorbereidend op morgen. Oh ja. Ja, de kroegen gaan weer heb open. heb je al gereserveerd? Ik ga dat vanavond even doen. Oeh. ja, ben je niet een beetje laat mee? Nee hoor. Nee? Ik, niet. Oh, je hebt al <laughs> stiekem... ik heb mijn plekje wel... hè? Nee, verder mijn nummer één. Ja? Jouw nummer 1. Ja. 1. <laughs> ja, mijn nummer 1 dat is uh, Diplo. Oftewel, uh, ja, dat is wel grappig. Weet je wat zijn echte naam is? Nou, vertel. Thomas. Thomas? Ja, Thomas. hij heet ook Wesley. Ja, dat is, het, <laughs> dat is de tweede naam. Dat is de tweede naam. Oh, Oké. Nee, eh, zijn hele naam is dus Thomas Wesley Pence. En, Oké. Okay. Ja, zijn Amerikaanse DJ is het. Oké, en eh, wanneer is hij begonnen? Even kijken. Eh, wat is het? 97? 97, oké. Dat is al nou, Dat is al een aantal tijdjes. Ik was nog niet eens geboren. Nee, zat nog niet eens in de pijpleiding. Nee, nee. <laughs> Drie jaar later pas. Ja, actief. Ja, 97. Ja. 97. Toen was ik, ik vijf. Oh, ik ben oud. Ja, ja <laughs> vergelijk met mij wel. Ja, ja dat zeker. Ja, je bent nog een broekie. <laughs> Eh, nee, ehm, op nummer 1 dus Dance With Me van uh, Diplo. Had another dream about you. These days, only thing I do. We've been standing in the same room. People talking, but I don't want to. Someone in one ear and out the other. I see you looking at me, but you with another. Was in one ear and out the other. Both eyes open and can hear him saying, dance with me, dance with me. Play that song like baby, one, two, three. Come here close and give me your body. Let's take it so far, so far, there's nowhere left to go. name up in the index and I didn't know why. Had no choice but let you splurge it, baby, yeah. I want this money to buy a chopper, not no 10 speed. I moved this baby to this 10 speed. I wanna know if you was in me, or you just saw me move my equations about that seat. Dance with me, dance with me. Play that song like baby, one, two, three. Come here close and give me your body. Let's take it so far, so far, there's nowhere left to go. Dance with me, dance with me. Play that song like baby, one, two, three and give me your body. Let's take it so far, so far. This girl I got to know. Nowhere else to go. Started two strangers on the back of a bus. Had a good time, had a heck of a rush. Sometimes a memory is never enough. It's never enough. It's never enough. No. Started two strangers in the back of the bus. Had a good time, had a heck of a rush. Sometimes a memory is never enough. It's never enough. It's never enough. No, dance with me, dance with me. Play that song and baby one, two, three. Come here close and give me your body. Let's take it so far, so far. There's no one to go. Diplo, Dance With Me. En wat vond je van mij nummer Nou ja, prima. Gewoon ook weer lekker swingend. Dus eh, ja, niks te klagen. Lekker muziek. En ik hoop dat iedereen het thuis ook eh, ja, het goed kon waarderen. Ja, ja de top 5 eh, lijst van ons die is, wordt weer gemaakt. En die is weer terug te vinden op onze social media. Ja, Facebook Zandvoort pakt uit en Instagram ook Zandvoort pakt uit. Yes. Zal ik nog even een kleine resumeetje geven? Doe jij dat? Van 5 nou, tot 1. Ja. Ja, het zou gek zijn als van 1 tot 5. <laughs> nee, op nummer 5 had ik eh, Letters van eh, Lucas en Steve. Op nummer 4 had ik Kaigo met Broken Glass. Op nummer 3 Oxygen van Winona Ook. Wat een naam. Die ook? Eh, ja, die ja. <laughs> en op nummer 2 had ik Never Let Me Down van Vice. En op nummer had ik eh, dus uh, Diploma Dance With Me, die kon je zojuist horen. En denk je nou, eh, nou ik wil je de lijst van Patrick nog even terugkijken, luisteren... als je het alweer vergeten bent, of weet ik veel. Kijk dan op onze social media, dus Zandvoort pakt uit. Op Facebook, Instagram. En, ja, dat was het wel. Dat was ik <laughs> ben uitgespraat. Ja, nou ja, dan gaan we weer naar de volgende. Ja, wat heb je nu klaarstaan? Ik heb Red, Richard met Ride It. Tonight, I'm low, right? I'm yet to toe, right? Right, it's my soul. ja, ja. Dit was hem weer. Is ook een oud nummer, of niet? Ja. To My Heart van Victor Portfolio. Dat was mijn... Eh, ja, als je het nog weet. Twee weken geleden mijn nummer twee van mijn top vijf. Nee, dat weet ik niet meer. Dat stonden we de hele tijd over de vingers. Was het Port... Oh ja. Porfi ja, ja. ja, Portvideo. Portvideo. Portvideo <laughs> heet Ja, ik weet het niet. Hey, weet To my heart. Weet, weet, je trouwens wat je in de maand eh, december... Ehm, wat je wel vindt in de maand december, maar in de rest van de maanden niet? Nou, vertel. De letter D. <laughs> oké, ja, ja, nee, ja, ja dat is denk, waar. Nou, dat moet ik toch even mededelen, weet je of de mensen die dat nog niet wisten. Nee, maar weten die nu. Bij deze. Heb je nog eens stomme dingetjes? <laughs> Flauwe dingetjes, beter ah. gezegd natuurlijk. Ja, waarom moet je tussen twee en drie uur uh, s'nachts niet in het bos komen? Eh, eh, nou? Vallen olifanten uit de bomen. <laughs> weet je dan ook waarom krokodillen een platte snuit hebben? Nou. Omdat die dus tussen twee en drie s'nachts in het bos waren. <laughs> Jezus, wat slecht. Ja, <laughs> weet ik. Oh, maar neem wat zout. Ja, leuk. Mm, ja. nou, leuk. Eh, genoeg eh, gekkigheid. Ja. We gaan weer naar de volgende. Dus Xavier Toscano met Run Away. Oh. ja, ja. Dat was Don Diablo met Never Change. Zo, Thomas. Ja. De kroegen gaan weer open, hè, maandag? Ja, morgen. Eh, ja, eh, ja, dat is maandagmorgen, morgen, dus dat klopt. Maar vanavond is er nog een eh, leuk evenement op, op Facebook. Oh ja? Ja, een live evenement live op Facebook. Dat zijn waar we het vorige week over hebben gehad. dat zijn de, de wapenweetjes. Ja, daar dat hadden we toen mee gebeld. Met, Ja, met Brigitte hadden wij gebeld. En eh, nou ja, ik doe vanavond ook mee. Dus ik mis het eerste paar minuutjes mis ik. Nee hè? Ja, maar dat kan ik live, live op, mijn, op mijn telefoon kan ik eh, onderweg even kijken. Oh. Dan kan ik een beetje meetypen en dan misschien lukt het. Dan vergeet ik geen vragen. Heel goed. Het is hartstikke leuk om te doen. En eh, het is natuurlijk een voorbode van. Wel winnen. Dat we weer over, open gaan. Ja. Nou, meedoen is belangrijker dan winnen. Ja, maar het is wel leuk. Ja. <laughs> Kijk, daar is het muziekje weer. Oh ja. Ik zie me wel weer zitten. Zo, op, het strand. Ja. Op het terrasje. Ja, ik had vandaag gezien dat ze bezig waren met die uh, eh, barriers neerzetten. Barriers? Ja, heb je dat gezien in, in, het, eh, in het park? Heb je wel eens gezien? Park? In Amsterdam. Oh, die... Eh, met die cirkels. Ja, ja, ja. Dat is ook wel weer iets, ja. Nou ja, het is... ja, het schijnt te moeten, hè. Dus we moeten dus veilig blijven. Ja. Maar zometeen dus om acht uur eh, die wapenquiz. Ja, zeker. Bij van het Wapen van Zandvoort. Voor het Wapen van Zandvoort. Gasthuisplein natuurlijk. En als je, nou, maakt niet uit welke... Via Facebook Live. Geen, maakt niet uit waar, uh, eh, wanneer je maandag wil komen. Maar wel even reserveren van tevoren. Anders wordt het weer lastig. We kunnen kijken of er plek is of niet. Wel doen, hè? Wel doen, want anders eh, word je geweigerd. En dat, dat wil natuurlijk niemand. En anders krijgen we nog dat het hele dorp vol zit. Nou, dat, ik wil niet zeggen dat het nu niet zo is, maar... Nee, het moet wel leven, maar bedoel, het is gewoon zo zonde als het straks verpest wordt... omdat iedereen in de rij gaat staan eh, voor de kroegen. Ja. Dus dat is eh, ja, liever, eh, liever gewoon allemaal bellen. En dan heb je zekerheid dat je... Dat, je plek, hebt, ja zeker. En anders kunnen ze zeggen, nou, kijk maar ergens anders, kun je beter verkijken. Dus ja, en we gaan het meemaken hoe mensen zich gedragen maandag. En ja, het is wel in ieder geval een goed begin dat, dat we weer open mogen. Ja. <laughs> zeker. En ik hoop dat het nog lang mag blijven. Ja, tenminste iets weer. Eh. Ja, zeker. En lekker eh, gewoon gezelligheid weer met mensen zien. Ja. En eh, ja, hartstikke leuk. Nou, we hebben geno genoeg gepraat. Oh ja. Imagine Dragons met Believer. into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the up in the cloud, falling like ashes to the ground. Hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited till it broke open and rained down. It rained down like. the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like ZFM. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral.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 dan zie je dat we niet echt goed bij ons hoofd zijn. Maar dat maakt niet uit. Stoelen vliegen door de lucht. Ja, zo is het. Krukjes omhoog. We hebben dit in ieder geval heel erg naar ons zin. Dat zeker. Ja. Nou, oké. We gaan er nog eentje draaien. En dan... Eh, dan... Komen we nog eventjes bij u terug, terug en dan eh, komt het allemaal goed. Hier is André Hazes met Doe het licht maar uit. Hij weet het wel. Het kost wat geld. Maar het is het vocht waarvoor hij smelt op deze kruk zijn geluk. Zijn laatste jaren zijn al geteld. Hij zingt alleen wat vals maar zacht. Hij heeft zijn bier met weinig kracht. André Hazes met Doe het licht maar uit. Mooi laatste nummer. Het is een heel mooi laatste nummer. En eh, ja, eigenlijk moet het liedje veranderd worden. En Doe het licht maar aan. Nou, Want de kroegen gaan weer open. Ja, en het wordt een beetje donker hier al. Het wordt een beetje donker. En <laughs> Thomas dacht bij zichzelf, weet je... Ik doe het licht, ik uit. Doe het licht uit. Ja. ja. heel toepasselijk. Nou, dat is eh, hartstikke gezellig. En hoe vond je het? Ik vond het hartstikke leuk de eerste keer. Volgende week ga ik het gewoon weer doen. Ja? Ja, zeker. Ga ik hoop dat de luisteraars het ook leuk vinden. En als ze een tips, tricks, uh, do's ja. laat, het, weten op Facebook en Instagram. Zandvoort pakt uit. En Zandvoort pakt uit. Ja, zo noemen we het. <laughs> Oh, ja. Oh, oh, oh, heerlijk, heerlijk. Nee, ja. Eh, het is een topuitzending. Het is een topuitzending, vind ik. Volgende week weer een nieuwe, twee keer een nieuwe top 5.